Het ging mis in onder meer Tiel, Schiedam, Gouda en Enschede. De meeste politiekorpsen zeggen dat de nacht in hun regio zonder grote incidenten is verlopen. Bij de eerste hulp hebben zich tot nu toe 90 mensen gemeld met oogletsel door vuurwerk. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Vanochtend leek het aantal slachtoffers lager uit te vallen dan vorig jaar. Maar in de loop van de dag kwamen er nog veel meldingen bij. 14 ogen zijn blind geworden. De toestand van de Israëlische oud-premier Ariel Sharon is sterk verslechterd, schrijft de Israëlische krant Haaretz. De 85-jarige Sharon ligt al bijna acht jaar in coma. Op 4 januari 2006 werd hij getroffen door een hersenbloeding. Oud-president Welling van de Nederlandse Bank heeft kritiek op de nieuwe Europese bankenunie. Volgens hem voorkomt hij niet dat de belastingbetaler opdraait voor een faillissement van een grote bank. Ook noemt hij de afspraken volstrekt onvoldoende voor een goede aanpak van een grote systeemcrisis. Vorige maand werden de EU-ministers van Financiën het eens over de bankenunie, die juist is bedoeld om te voorkomen dat de kosten van het faillissement op de samenleving worden afgewenteld. Het idee is dat de aandeelhouders en grote spaarders voor een faillissement opdraaien. In Helmond zijn bij een brand in een stal honderden varkens omgekomen. In totaal telde de boerderij 4000 varkens. Een deel van de dieren die de brand hebben overleefd is ondergebracht op andere boerderijen. Het vuur ontstond in de buurt van de voedersilo. Het weer op veel plaatsen regen. Aan zee gaat het hard waaien. In de loop van de nacht trekt de regen weg. Morgen overdag af en toe zon, maar ook buien. De komende dagen blijft het wisselvallig. En met 8 tot 11 graden is het erg zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles.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 Opnieuw aandacht voor de act en het album van de maand. Sterren van Toen, een coverversie van Son of a Preacher Man. Maar ik begin dit uur met een drietal songs waaruit de gevarieerdheid van country blijkt. Je luisterde naar de Zydeco-uitvoering van My Girl Josephine van Clifton Chenier. Jimmy Stir brengt Cajun Fiddle ten gehoor en de titel doet het al vermoeden, dit is Cajun. De Texas Tornado sluit het blokje af met pure Tex-Mex in If You Got The Dinero. Crossroads, een programma boordevol countrymuziek. Met onder andere uitstapjes naar bluegrass, new country, traditional country en Tex-Mex. If you got the dinero, oh, I got my Camaro. Just flash some cash, buy some gas, off we'll go. Bring all of your pesos, I'll supply all Buy some cerveza, ride up the mason, watch the sun go down. If you got the dinero, oh, I got my Camaro. Just is het eerste studioalbum van Kimmy Rhodes na het overlijden van haar levenspartner en producer Joe Gracie. Yesterday kennen we allemaal, maar waarschijnlijk nog niet in de uitvoering van Kimmy Rhodes. Maar er komt nu verandering in. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. als Widowmakers met Carmelita. I'm married, just static on my radio And the tubes, they glow in the dark And I'm there with her in Ensenada And I'm here in Echo Bar Carmelita, hold me tighter I think I'm sinking down Thank you.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 Het nummer bereikte de eerste positie in de country charts. We schrijven 2002. In de popcharts scoorde hij ook met een 26e plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. to de act van de maand. I Wanna Go Too Far bereikte Trisha Yearwood in 1995 de top 10. Daarna hebben we niet zoveel meer van haar gehoord. De geruchten gaan dat ze samen met manlief Guard Brooks op wereldtournee gaat in 2014. Als laatste song van haar draai ik I Fall To Pieces, dat ze samen met Aaron Neville vertolkt.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 Hij startte de band met Brandon Crooker, Steve Phillips en zijn bandlid van Dire Straits Guy Fletcher in 1990. Ze hebben slechts één album uitgebracht waarop ook One Way Girl is terug te vinden. One thing I like about that gal of mine. One thing I like about that gal of mine. One thing I like about that gal of mine. She treats me right and loves me all the time. She walked in the rain till her feet got soaking wet. She walked in the rain till her feet got soaking wet. She walked in the rain till her feet got soaking wet. And then she said to every man she met, Mister, change a dollar, give me a lousy dime. Mister, change a dollar, give me a lousy dime. Mister, change a dollar, give me a lousy dime. So I can feed that hungry man of mine. Sometimes I'm broken blue as I can be. Sometimes I'm broken blue as I can be. Sometimes I'm broken blue as I can be. But still my baby, she looks after me. That gal of mine, she's one way all the time. That gal of mine, she's one way all the time. That gal of mine, she's one way all the time take the blues away, satisfied my mind. Crossroads presenteert De Sterren van Toen.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 I ain't got one cigarette, oh, but two hours of pushing brooms buys a eight by twelve four bedroom. Mama, man of means by no means No king Dit blokje stel ik altijd met heel veel plezier samen, omdat we terug gaan in de tijd. Dat is de tijd toen country nog puur was. En als ik heel eerlijk ben, dan verlang ik daar nog wel eens naar terug. Vandaag sta ik stil bij een drietal soul acts die op de country tour gaan. Als eerste hoorde je Joe Tex met King of the Road. De Staple Singers, een gospelgetinte groep, vertolkt Crying in the Chapel. Waarna Solomon Burke Detroit City vertolkt. You saw me crying in the chapel The tears I shed were tears of joy Take. Kees De Haan. I wanna go home. I wanna go home. harmonieën, uitstekende muzikaliteit en fijne songwriting. Zo kan de muziek van Copper Coal omschreven worden. Zij hebben in 2013 een geweldig album uitgebracht. Laat je overtuigen door dit duo. Wandering Eyes, Roving Hands. Honky Tonk Music moet je naar Texas. Meanwhile, back at my house, Dottie Jack. Crossroads, Kees de Haan. Lindy Ortega is een talent uit Toronto die veel tijd doorbrengt in Nashville. Zij heeft al een aantal prachtige albums op haar naam, waarvan Cigarettes en Truckstops er een is. De titelsong is er een om je vingers bij af te likken. Genieten geblazen dus. twee uur zitten er weer op. Tijd voor Black Coffee en die ga ik dus nemen samen met Lacey G. Dalton die erover zingt. Ik wens iedereen een gezond en muzikaal 2014 toe. Tot volgende week. Dag!